Nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Het journaal. De koopkracht van grote groepen Nederlanders gaat er de komende jaren nog veel meer op achteruit dan gedacht. Sommigen leveren wel 30% in, meldt RTL Nieuws, dat het door experts heeft laten doorrekenen. De koopkrachtdaling is het effect van alle maatregelen van beide kabinetten Rutte. Mensen met een uitkering gaan het hardst achteruit tot wel 30 procent. Gepensioneerden gaan er tot 25 procent op achteruit. En ook veel alleenverdieners worden flink getroffen, zegt RTL. Het geeft geen nadere cijfers. Het wordt bijvoorbeeld niet duidelijk wat de hoogte van het inkomen... of de gezinssamenstelling voor effect heeft op de inkomensontwikkeling. Volgens RTL worden de dramatische cijfers bevestigd in stukken van het CPB... die niet worden vrijgegeven. Burgemeester Bloomberg van New York blijft erbij dat het verantwoord is om zondag de marathon van New York te houden. Volgens Bloomberg is dat evenement een opsteker voor de stad en kan er geld worden ingezameld voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. Bloomberg komt steeds meer onder vuur te liggen omdat hij de gevolgen van de orkaan zou onderschatten. Op Staten Island, waar de feestelijke wedstrijd begint, worden nog steeds lijken uit het water gehaald. In de getroffen staten groeit het tekort aan benzine. Drie miljoen mensen in New York en New Jersey zitten nog zonder stroom. In New York hebben aandelencertificaten ter waarde van biljoenen dollars... zo goed als zeker waterschade opgelopen door de storm Sandy. De certificaten liggen in een kluis van een opslagbedrijf dat onder water kwam te staan. Het bedrijf in Manhattan, dat onder meer documenten opslaat voor Wall Street... beheert waardepapieren ter waarde van zo'n 36 biljoen dollar. De omvang van de schade kan pas worden vastgesteld als het gebouw weer stroom heeft... en het water uit de kelder is weggepompt.